Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Kinderen die uit huis worden geplaatst en hun ouders moeten juridische steun krijgen. Dat zegt de minister die daarover gaat tegen Nieuwsuur. Volgens hem weten de mensen die ermee te maken krijgen vaak niet wat ze overkomt. Ik vind dat onwenselijk. Ik ben minister voor rechtsbescherming en wil dan ook nadrukkelijk invoeren de regel... dat juist de kinderen, maar ook de ouders juridisch ondersteund wordt in een proces. Wanneer de rechter die uitspraak doet van gaan het kind uit huis plaatsen, moeten ze het kunnen begrijpen. Vandaag kwam er een onderzoek naar buiten waaruit blijkt dat de overheid te weinig doet om kwetsbare kinderen te beschermen. Zo krijgen ze geen hulp om de thuissituatie te verbeteren, zodat het gezin weer herenigd kan worden. De minister wil dit oplossen door een bak geld vrij te maken om zo extra personeel aan te trekken. Vanavond was er een herdenkingsbijeenkomst van het vrachtwagendrama in Nieuw-Beierland. Zeven mensen kwamen om en meerdere mensen raakten gewond. Op de bijeenkomst vanavond was muziek en er waren toespraken. Je hoort de burgemeester worstelen nog steeds met onze gedachten. Wat als we nou niet of net wat later naar de barbecue waren gegaan? Wat dan? Het helpt niet. Maar het is zo begrijpelijk dat zich in ons hoofd alle denkbare scenario's blijven ontvouwen. En het is ook zo oneerlijk allemaal. Een Nederlander zit sinds begin deze week vast op Malta op verdenking van drugshandel. De politie vond tijdens het fouilleren een zakje cannabis op de man zijn lichaam. En al gauw vonden ze nog meer drugs. Zo'n 200 gram kook was vastgetaped aan zijn geslachtsdelen. Hij zegt zelf dat het voor eigen gebruik is. En misschien zit dit wel de hele dag in je hoofd. I really like cold. What do you like about corn? It's cold. A It has Wel, de Corn Kid. Hij gaat viral op TikTok en hij heeft een nieuwe titel die hij later op zijn cv kan zetten. Hij is namelijk benoemd tot South Dakota Corn Ambassador. In die staat wordt veel mais verbouwd en er is zelfs een maispaleis. Ook is 3 september uitgeroepen tot Corn Kid Dag. En hij krijgt van de staat een studiebeurs om meer te leren over de landbouw en natuurlijk over mais. Het weer, het koelt flink af vannacht tot zo'n 16 graden. Morgen begint met wat regen, later kan het ook onweren en het wordt 19 tot 22 graden. Zin in Zandvoort, is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Sea of Love.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 De zoveelste discussie. Ik geef om jou, dat weet je toch. Vanavond was de druppel, maar ik kan je toch niet zomaar laten gaan. Ik hoop maar dat het goed komt, of begint dit straks gewoon van vooraf aan. Van vooraf aan.